Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het zuiden van Limburg is afgelopen avond overlast ontstaan door hevige regenval. Zo werd een deel van de A2 richting Eindhoven afgesloten vanwege wateroverlast. En in onder andere Maastricht, Geleen en Valkenburg liep het water over de straten. Ook zijn sommige kelders ondergelopen. En de kelders van het UMC Maastricht zijn ook ondergestroomd, meldt 1 Limburg. Het aantal internationale studenten dat na afronding van hun studie in Nederland blijft, neemt toe. Waar voorheen zo'n 20% van de afgestudeerden in Nederland ging werken... gaat het steeds vaker om ruim een derde. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs noemt het goed nieuws... omdat de studenten bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie. Maar in het onderwijs kampen docenten met veel overvolle collegezalen en hoge werkdruk. Een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Biden is een stap dichterbij gekomen. De republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, start, start een vooronderzoek. Vooral naar zakendeals van Bidens zoon, Hunter. McCarthy stelde dat er serieuze aanwijzingen zijn dat Joe Biden tijdens zijn vicepresidentschap zijn invloed zou hebben misbruikt om te profiteren van zakenrelaties van zijn familie. In Spanje is een man opgepakt die een vrouwelijke verslaggever live tijdens een uitzending op haar billen tikte. De actie leidde tot veel verontwaardiging in de Spaanse politiek. Het incident volgt vlak na het incident met de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Rubiales. Die zoende een speelster van het vrouwenelftal op haar mond na de gewonnen WK-finale. Rubiales is na veel kritiek uiteindelijk toch opgestapt en aangeklaagd voor aanranding. Het weer, vannacht op diverse plekken regen, mogelijk met onweer en 15 eh, graden.